De winst is voor het eerst in de geschiedenis van de Noorse loterij. De loterij werd weer door dezelfde deelnemer gewonnen. Het weer nog in het oosten bewolkt en af en toe regen. In het westen een paar buien en wat zon.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 Oh, won't they let me go? I will go, go, I will go. Oh, read the truth in my eyes, hear them in my sighs. Bored and despair, I want to go. Read my books, read my dreams, read my poems.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 De politie van Haren heeft 50 relschoppers op het oog die binnenkort worden opgepakt. Dat zei de Groningse korpschef Dros in Pauw en Witteman. Tot nu toe werden 36 verdachten gearresteerd. In het programma zei burgemeester Bats dat Haren op dit gewelddadige scenario uiteindelijk niet was voorbereid. Volgens Bats verklaarden politiemensen na afloop nog nooit met zulk geweld te zijn geconfronteerd. VVD-Kamerlid Anoushka van Miltenburg is gekozen tot nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer. In de derde stemronde kreeg ze 90 stemmen tegen 56 voor PvdA-Kamerlid Ariep. D66-Kamerlid Schouw was een ronde eerder afgevallen. Van Miltenburg zit bijna 10 jaar in de Kamer voor de VVD. Ze is als Kamervoorzitter de opvolger van Gerdy Verbeet. Bij een achtervolging op de A27 heeft de politie vannacht schoten gelost op een auto. De bestuurder negeerde ter hoogte van Noorderloos meerdere stoptekens. Volgens de politie had de auto een Frans kenteken en reed hij zo'n 200 km per uur. Ook na de waarschuwingsschoten reed de bestuurder door. Hij keerde bij Oosterhout en reed verder tegen het verkeer in. En de auto werd teruggevonden in Waspik. Ondanks de inzet van een politiehelikopter met warmtecamera is de bestuurder nog spoorloos. Demissionair premier Schotten van Curaçao weigert op te stappen. In een brief van de gouverneur schrijft Schotten dat hij niet meewerkt aan de vorming van een interimregering. Na de val van het kabinet Schotten heeft de oppositie de meeste ministers naar huis gestuurd. Volgende maand zijn er op Curaçao verkiezingen en de gouverneur wil dat er tot die tijd een interimkabinet komt. Maar premier Schotten is daartegen. In Groot-Brittannië zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege overstromingen veroorzaakt door het slechte weer. Gisteren viel op sommige plaatsen net zoveel